Als bondscoach van Argentinië volgens de voetbalbond waren zijn eisen onacceptabel. Het elftal van Maradona stelde het afgelopen WK teleur. Het kwam niet verder dan de kwartfinale. De voetbalbond wilde Maradona een nieuw contract aanbieden... maar de vroegere sterspeler eiste dat zijn staf mocht aanblijven.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 Eerst moet het asbest dat op straat en op de balkons ligt worden opgeruimd. In de huizen zijn metingen gedaan naar de hoeveelheid asbest. De resultaten worden vandaag bekend. Het asbest kwam zondag vrij bij een gasexplosie in een flat aan de overkant. Het parlement van de Spaanse regio Catalonië stemt vandaag over een verbod op stierengevechten. Dierenrechtenactivisten hebben dat op de agenda weten te krijgen. Als het verbod er komt, is dat voor het eerst op het Spaanse vasteland. Stierenvechten is in Catalonië niet populair. De enige grote arena in de regio in Barcelona wordt nauwelijks gebruikt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met nog eens 33 miljard dollar voor de oorlog in Afghanistan. De Senaat had de extra uitgaven eerder al goedgekeurd. President Obama had in februari al om het geld gevraagd, maar de democraten hielden de stemming maandenlang tegen. Met de extra uitgaven die nu zijn goedgekeurd hebben de oorlogen in Afghanistan en Irak samen al meer dan 1000 miljard dollar gekost. Op een industrieterrein in Nut in Zuid-Limburg heeft brand gewoed in een bedrijf waar motoren, brommers en scooters zijn opgeslagen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen timmerfabriek. Om vier uur vannacht was het vuur in Nut onder controle. Diego Maradona krijgt geen nieuw contract als bondscoach van Argentinië. Volgens de voetbalbond waren zijn eisen onacceptabel. De elftal van Maradona stelde het afgelopen WK teleur.